Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie heeft na een jaar onderzoek nog geen bewijs kunnen vinden voor de ontvoering van Marco Kroon. De Volkskrant meldt dat de Defensie-top sterke vermoedens heeft dat de drager van de militaire Willemsorde zijn verhaal in elk geval deels verzon. Kroon zei in februari dat hij in 2007 in Afghanistan een vijand heeft gedood die hem vasthield en had mishandeld. Binnen Defensie wordt vermoed dat Kroon leidt aan een posttraumatische stressstoornis Psychologen zouden hem al hebben onderzocht. De ontwikkeling van een zonnepanelenfabriek in Appingedam is stopgezet. Powerfield, dat de panelen zou gaan bouwen, zegt dat de fabriek geen winst kan maken. Dat komt doordat de prijzen van zonnepanelen in Europa gedaald zijn... en doordat de vraag vanuit de VS bijna tot stilstand is gekomen. In de fabriek, die eigenlijk over een jaar klaar zou zijn... zouden 180 mensen gaan werken. Powerfield onderzoekt nu een samenwerking met Energira... Dat bedrijf bouwt een zonnepanelenfabriek in Noord-Holland. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië betreuren het besluit van president Trump... om zich terug te trekken uit het atoomakkoord met Iran. Het tegengaan van de verspreiding van kernwapens staat op het spel... zei de Franse president Macron. De Iraanse president Rouhani dreigt al dat zijn land de komende weken... weer kan beginnen met het verrijken van uranium. Hij heeft de Iraanse atoomorganisatie opdracht gegeven zich daarop voor te bereiden. De commandant die in 1977 was betrokken bij de reddingsactie rond de treinkaping bij De Punt... bestrijdt de verklaringen van officieren die gisteren naar buiten kwamen. De voormalige militairen beweren dat de Molukse kapers niet gevangen genomen moesten worden... maar moesten worden gedood. Die opdracht zou zijn gegeven door toenmalig minister van Justitie van Acht. De commandant zegt in de Telegraaf dat dat helemaal niet waar is.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 He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans.